zomerhits.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 Ab Klink van het CDA vertrekt per direct uit de Tweede Kamer. Hij schrijft aan Kamervoorzitter Verbeet dat er in de CDA-fractie voor hem een onwerkbare situatie is ontstaan na alle gebeurtenissen van de afgelopen week. Klink was een van de dissidenten in de fractie die tegen samenwerking met de PVV waren. Klink zegt nu dat de basis voor samenwerking, vertrouwen, is aangetast. Hij blijft wel lid van het CDA en demissionair minister van Volksgezondheid. Fractievoorzitter Verhagen betreurt de beslissing van Klink. Volgens hem is het vertrek niet afgedwongen door de partijtop. De andere twee CDA-dissidenten, Koppenjan en Ferrier, blijven in de Kamer. De productie van nieuwbouwwoningen zit in het slop. Dit jaar komen er 60.000 woningen bij, 12.000 minder dan vorig jaar. Het blijkt uit een prognose van bouwkennis dat jaarlijks de cijfers verzamelt. Oorzaak van de stagnatie is de onzekere economische situatie. Bouwkennis verwacht dat de markt zich pas in 2013 voorzichtig herstelt. President Obama komt met een nieuw plan om banen te scheppen en de economie te stimuleren. Het geld wordt gebruikt voor aanleg en onderhoud van wegen, vliegvelden en spoorlijnen. Obama wil verder een speciale bank oprichten die zich gaat bezighouden met de financiering van de projecten. Om aan geld te komen gaat Obama mogelijk het aantal belastingvoordelen voor olie- en gasmaatschappijen beperken. Ex-partners weigeren steeds vaker om de alimentatie voor kinderen te betalen. Het LBIO, dat kan worden ingeschakeld als er niet wordt betaald, kreeg in 2009 bijna 10.000 meldingen. Bijna een kwart meer dan het jaar daarvoor. Volgens het bureau heeft de stijging te maken met de economische crisis, maar ook met onduidelijkheid over de berekening van het te betalen bedrag. Die roept weerstand op, zegt het LBIO. Het weer...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 wat een heel klein beetje veranderd is. Extend Blue System, zo heet deze cd. En eh, ja, deze man, die, eh, het is echt een man hoor. Soms dan denk je wel eens van, zou het nou een man of een vrouw zijn die hier zingt? Hij heeft een eh, cd opgenomen met ja, allemaal verschillende soorten muziek op één en dezelfde cd. Hij is echt niet in een hokje te stoppen, deze Blue System. Want als u naar het volgende nummer luistert... Dat is echt afkomstig van dezelfde cd hoor. Does your mother really know? Welkom bij deze uitzending van Muziek hier weer. één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. En dit stamt uit 94. Baby, you the world is calling love. Your Mother Really Knows. Ja, dat is ook zo'n bekend deuntje wat hij eh, een beetje heeft omgezet naar eh, zijn soort muziek. Bluestream X10. En in deze uitzending ja, wat minder bekende muziek, denk ik. Want eh, ik heb wat cd'tjes gehad van een bevriend presentator uit Hilversum. En hij zei van, ja, luister er maar eens naar. En wat je niet gebruikt, nou ja, dat geeft dan maar weer een andere. Of maak er iemand anders blij mee. Of ja, kijk maar wat je meedoet. Ik hoef ze in ieder geval niet meer terug te hebben. River of Time. Liverpool van eh, Lisa Gerard. En eh, hij bedoelde daar niet mee te zeggen van dat hij deze nummers allemaal slecht vond. Of deze cd's allemaal slecht vond. Maar hij heeft ze allemaal dubbel alles een keertje gekregen. Dus vandaar dat hij zei van ja wat je mee doet ik hoef ze niet meer terug te hebben. Blue Guitars, Black Eyed Angels, zo heet deze cd. Music from Heaven. En daar staan werkelijk prachtige nummers op hoor. Sommige live opgenomen, andere weer in de studio. Sander Jansen en Daniel Bananas Bar Haarlem. Daar is het opgenomen. With Tomorrow. It was more like a dream than, uh, than reality. I must have thought it was a dream while she was here with me. When she was near, I didn't think she would live. When she was gone, it was too much to believe. So if tomorrow I will borrow another moment of joy and sorrow another dream and another with tomorrow. the sun it won't be time I just look behind There won't be reasons nor descriptions for my place and night there was so much I was not told, it was real. So many things I could not taste, but I could feel. So if tomorrow I will borrow another moment of joy and sorrow. dream and another guitars waren Black Eyed Angel. Mostra Reunion presents Saban bij Romavik. Ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek hoor. A Gypsy Legend, zo heet deze cd volledig. Een van de langste nummers op deze cd is Avai Avai mooi Cabo. čaven niti chleba. Bonziano, parno te. Buti volcerela, cereci avena. acabó 不追。 are de die Oddland Supernational, zo heet de cd die zij eh, een aantal jaren geleden opgenomen heeft. I Wrote You A Song is een nummer wat zij eh, zelf geschreven heeft. Ze heeft het allemaal zelf geschreven, allemaal zelf geproduceerd en eh, uitgebracht in het jaar, en nou moet ik heel even spieken, 1995 alweer. Dit is ook al een oudje, maar wel in een nieuw jasje. Betsy. Vlak bij de haven staan heel oude huizen. Somber en donker, bouwvallig en koud. Daar woont een meisje, ze noemen haar Betsy. Zij is het meisje dat veel van mij. Kaal en versleten zijn Betsy haar kleren. Ondanks die kleren hoort Betsy bij mij. Thuis wil geen mens van mijn meisje iets weten. Toch gaat mijn liefde voor haar nog dromen. Ik zie hoe jij wacht in die donkere straat. Weten dat ik niet meer bij je zal komen. Maar als ik kom is het misschien al te laat. Laatst vroeg de buurman heel zachtjes aan vader. Kun jij dat meisje? Ze kwam wel eens hier. straks kom ik bij jou. Verzocht de Bold and the Beautiful met een echte tearjerker, Betsy. Nee, dit is niet verkeerd gestart, maar eh, zo begint deze plaat nou helemaal. De cd die loopt helemaal door van het ene nummer in het andere nummer. Camel Harbor of Tears. Sent home. Ierse klanken in het programma Muziek hier. En u hoort het al, hè? De cd loopt gewoon door van het ene nummer in het andere. Dit was een nummer van eh, drie minuten zoveel. En nu weer een, een cd van, of een nummer van 1 minuut en uh, eh, 4 seconden. Harbor of Tears, zo heet de cd. Maar ik wil u iets anders laten horen. Een beetje Spaanse, Italiaanse klanken in het programma. Carlos Vive. Déjame entrar, zo heet de cd. Pensaba yo en estos tiempos de incomprensiones y desencantos, en tantas buenas razones para soñar sin desfallecer. Y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años, de esos primeros amores que al recordar vuelven. misschien dat u weer eh, terugkwam in de vakantiegevoelens toen u eh, dit nummer hoorde. Een beetje Spaans, Italiaans. Ja, ik zeg Spaans, Italiaans omdat de jongeman Spaans, Italiaans uh, is. Van Spaanse vader, Italiaanse moeder. moon and stars make the wind blow. It took me 20 years to understand. Lost to me is how the lives of friends go. like autumn leaves in Oklahoma wind. It made me strong to be on my own. Never did me no harm, no, to live all alone. Now and then, in the color of the year in a bar room with a fan turning. I come to miss a few. This afternoon was cloudy and the rains came. The third day of my first day, San Miguel. Seems lately as I'm doubling as storm baits. I've been followed like a shadow since the dells. It made me strong to be on my own. Never did me no harm, no, to live all alone. But now and then in the color of the evening in a bar room with a fan turning. I come to miss a few. Dear friendships and relations, see what I have done. I gathered all my fingers in one place. They breathe a breath that's deathly stale since they tool a song for me. I guess mechanics never really set the pace. I am back and I'm strong. It never did me no harm to live all alone, to be on my own. But now and then, in the color of the evening, in a bar room with a fan turning, I come to miss a few. Singer-songwriter uit, eh, uit Engeland, Vince Bell, de cd Phoenix, kwam uit eh, in 1993 eh, alweer. Zo lang is het alweer gelezen dat, geleden dat deze cd op Watermelon Records uitkwam. Een cd die niet geproduceerd is door die Vince Bell, maar door Bob Newrot. En ja, ik zei het in het begin van het programma al, hè, muziek die u niet zo vaak zult horen. Mary Amsterberg. Little Step, zo noemt ze haar cd, die uitkwam in 2000. Heeft hem ook helemaal zelf volgeschreven. En dit vond zij een van haar mooiste liedjes, schrijft ze zelf. My Romeo. Zo'n dame die eh, haar eigen liedje schrijft. En ja, een beetje, ja, hoe moet ik het nou noemen? Vreemde muziek is het niet, maar eh, ja, het is, het, is, het is, is het nou popmuziek? Is het nou, ja... Waar zou ik dit nou, in welk hokje zou ik dit nou moeten stoppen, hè? Dit is muziek die u beslist allemaal kent, hè? Een bekend nummer van Fleetwood Mac, nu uitgevoerd door Garden Neville. Need your love so bad. need someone's help. lead me through the night. Need someone's arms to hold and squeeze me tight. And when the night begins, I'm at an end because I need. so bad. I need some lips to feel next to mine. I need someone to stand up. Tell me when I'm lying and when the lights are low. it's time to go. That's when I need, when I need. your love so bad. So why don't you give it up? Bring it on home to me. Write it on a piece of paper, babe, so it can be read to me. Tell me that you love me. Stop driving me mad. Because I need your love so bad. I need your soft voice to talk to me at night. not to worry, babe. Everything's alright. Listen to my beat, babe. Bring it to me because I need. everything's alright. Listen to my plea, babe. Bring it to me because I need, I need your love so bad. Yeah, I need, yeah, I need your.